Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zegt bereid te zijn tot directe onderhandelingen met Oekraïne. In een televisietoespraak deed hij een concreet voorstel om komende donderdag zonder extra voorwaarden in het Turkse Istanbul te praten. Poetin zei open te staan voor een bestand of een staakt het vuren. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Afgelopen dag waren de leiders van Frankrijk, Duitsland, Polen en Groot-Brittannië in Kiev... om bij Moskou aan te dringen op een onvoorwaardelijk staakt het vuren van 30 dagen. Hamas heeft opnieuw een video gepubliceerd met daarin twee gegijzelde Israëliërs. Het gaat om twee mannen van 24 en 36 die beide werden ontvoerd op het Nova Festival. Op de beelden zien ze er verzwakt uit. Een van de gijzelaars vertelt in de video dat ze elke hoop op een goede afloop zijn kwijtgeraakt... en dat de andere gijzelaar al inmiddels geen eten en drinken meer neemt. Het is niet de eerste keer dat Hamas een video met gijzelaars deelt... om zo de Israëlische regering onder druk te zetten. Vertegenwoordigers van China en de Verenigde Staten praten vandaag verder over de handelsoorlog tussen die twee landen. Gisteren werd voor het eerst op hoog niveau onderhandeld in Genève. Volgens president Trump verliepen de eerste gesprekken goed en is er grote vooruitgang geboekt. De resten van een bijna 170 jaar oud Nederlands schip zijn waarschijnlijk teruggevonden voor de kust van Australië. Het gaat om het vergat Koning Willem II dat in 1857 verloren ging in een storm. 16 van de 25 bemanningsleden kwamen daarbij destijds om het leven. De Australische maritiem archeologen spreken van een bijzondere vondst. Lange tijd was onduidelijk waar het scheepswrak precies lag... omdat het was bedekt onder een laag los zand. Het Nederlandse schip werd gebruikt om Chinese mijnwerkers... naar het zuiden van Australië te vervoeren. In het weer helder en droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Komende dag opnieuw zonnig en warm met maximaal 25 graden.